Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Nederland stopt uit voorzorg twee weken met het inenten met het AstraZeneca-vaccin... tot en met zondag 28 maart. De medicijnautoriteit CBG adviseert dat na meldingen uit het buitenland... over mogelijke bijwerkingen. Een aantal volwassenen onder de 50 kreeg trombose... in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Het CBG benadrukt dat nog wordt onderzocht of er een verband is met het vaccin... maar volgens minister De Jonge mag er geen enkele twijfel bestaan. De GGD moet nu 43.000 prikafspraken afzeggen. Mensen krijgen een sms en worden afgebeld. Bij verkiezingen in twee Duitse deelstaten heeft vooral de CDU verloren. In Rijnland-Palts zakte de partij van bondskanselier Merkel terug van 32 naar 28 procent. En in Baden-Württemberg van 27 naar 24 procent, blijkt uit de exit poll verlies van de CDU heeft waarschijnlijk te maken met de ontevredenheid van veel Duitsers over het coronabeleid. Verder bleken twee CDU-parlementariërs betrokken bij een corruptieschandaal rond de verkoop van mondkapjes. Ook de rechtspopulistische AFD kreeg in beide Duitse deelstaten minder stemmen dan vijf jaar geleden. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag zijn 20 mensen opgepakt. Er waren te veel demonstranten die zich bovendien niet aan de coronaregels hielden. Toen ze niet vertrokken na een oproep van de politie voerde de mobiele eenheid charges uit. Dat ging er zo nu en dan hardhandig aan toe. Bij demonstraties tegen de staatsgrepen in Myanmar zijn volgens de staatstelevisie afgelopen dag zeker 38 demonstranten gedood. Sinds begin februari gaat de bevolking dagelijks de straat op. De ordentroepen grijpen hard in en drijven betogers met geweld uit elkaar. Het weer nog, vannacht buien. Later klaart het vanuit het noorden op. Het koelt af tot ongeveer 4 graden.